Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De aak is geseponeerd. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen reden om aan te nemen dat mensen bij DNB de geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Oud-voorzitter Scheringa van DSB Bank zei dat DNB en de directie informatie over de financiële problemen van zijn bank hadden gelekt naar de pers. Nadat de media erachter waren gekomen dat DSB een noodregeling had aangevraagd, haalden veel klanten hun spaargeld weg. Uiteindelijk ging de bank failliet. Volgens het OM heeft DNB wel informatie verstrekt aan derden, maar was dat vanwege de wettelijke verplichting als toezichthouder. Van direct lekken naar de pers is niets gebleken. De politie heeft in Amsterdam een binnenschipper van 42 jaar aangehouden. Twee Poolse matrozen van zijn schip waren naar de waterpolitie gestapt. Ze zeiden dat de schipper dronken was en had gedreigd hem met een houten balk van boord te slaan. De politie ligt hem in de Texashaven van zijn bed. De man was volgens de politie nog onder invloed en weigerde een blaastest te doen. Na verhoor op het politiebureau mocht hij weer gaan. De schipper is op staande voet ontslagen en de matrozen zijn weer aan boord. Het Deense parlement heeft ingestemd met het opnieuw instellen van controles bij de grens. Vanaf dinsdag staan er bij grensovergangen met Duitsland en Zweden extra douaniers om auto's en treinen te controleren die het land binnenkomen. Het idee komt van de Deense gedoogpartij de DVP en moet voorkomen dat buitenlandse criminelen het land binnenkomen. Volgens Denemarken wordt het Schengen-akkoord niet geschonden omdat de grenscontroles worden uitgevoerd door douanepersoneel en niet door agenten. Het weer. Eerst nog enkele buien, maar later van het westen uit steeds meer zon. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. Morgen iets lagere temperaturen, meer bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Radstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. En bij Amersfoort-Noord nog eens 2. Op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen 4 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Delft 2. De A20 Rotterdam-Gouda tussen Spaanse polder en het plein 3 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij de afrit Rotterdam Centrum 3.